Dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Ariep. Morgen is er een Kamerdebat over de verkenningen van Schippers. Ook de Europese Unie eist dat Rusland de betogers die gisteren zijn opgepakt onmiddellijk vrijlaat. Vannacht was er al een oproep van de Verenigde Staten. Tienduizenden Russen protesteerden gisteren tegen corruptie. Onder andere oppositieleider Navalny werd gearresteerd. Volgens de EU-buitenlandschef is het politie ingrijpen in strijd met de Russische grondwet. De stichting Wakkerpolis claimt 3,2 miljard euro van Nationale Nederlanden. Naar aanleiding zijn kosten bij beleggingsverzekeringen die Nationale Nederlanden zou hebben verzwegen. Tussen 1990 en 2008 sloten een half miljoen mensen zo'n verzekering af. Vorig jaar oordeelde de geschillencommissie dat Nationale Nederlanden in zeker één geval kosten heeft verzwegen. De belangrijkste slachtoffers van de oorlog in Jemen zijn de kinderen, zegt UNICEF in een nieuw rapport. Bijna een half miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Ook worden kinderen gebruikt als kindsoldaat. Sommige kindsoldaten zijn volgens UNICEF pas acht jaar oud. Jemen is een van de vier landen waarvoor via Giro 555 een inzamelingsactie wordt gehouden. Bij een plofkraak in El in Limburg is veel schade ontstaan. De daders bliezen een geldautomaat van de Rabobank op. Die zat in de muur van het gemeenschapshuis in El. Het pand is flink beschadigd. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Dan tot besluit. Het weerbericht geleidelijk breekt ook in het noorden de zon door.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 Uit eten dat kraaien is de rijkdom van het veel. Het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boerden met toender, ze bleven altijd vrij. De zus al nieuwe is los. En De tune van Tour de Stad. De was het een lied van Kutnor.